Annette Schut met het NOS Journaal. Een gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties in Amerika is afgewend. Een klein deel van de democraten stemde in de Senaat mee met de republikeinen... waardoor een tijdelijke begroting van zes maanden werd aangenomen. De zogeheten government shutdown zou om middernacht ingaan... als de partijen er niet uit zouden komen. Eerder op de avond wilde een groot deel van de democraten de stemming tegenhouden... Maar dat werd voorkomen omdat de leider van de Democraten in de Senaat en acht anderen toch instemden. De Britse premier Starmer leidt vandaag een online vergadering met wereldleiders over de oorlog in Oekraïne en een mogelijk staakt het vuren. Hij wil daarmee voortbouwen op de top in Londen van vorige week, waar Starmer een coalitie van bereidwilligen aankondigde. De landen die zich daarbij aansluiten moeten Oekraïne veiligheidsgaranties geven... bij een vrede of een wapenstilstand met Rusland. Amerika wil dat niet, daarom kwamen meerdere Europese landen in actie. In het Gelderse Herwijnen zijn tientallen schapen omgekomen bij een grote brand. De dieren stonden in een schuur die volledig is uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden werden opgeroepen ramen en deuren dicht te houden. Op de schuur lagen zonnepanelen. Resten daarvan liggen nog in een naastgelegen weiland. Over de oorzaak van de brand in Herwijnen is nog niks bekend. Na meerdere keren uitgesteld te zijn is vanuit Florida een raket onderweg naar het internationaal ruimtestation. Aan boord zijn vier astronauten. Door de lancering is geslaagd is goed nieuws voor twee Amerikaanse astronauten in het ISS. Ze zitten daar al negen maanden, terwijl ze eigenlijk een week zouden blijven.